Que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte a los sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento... Het tweede uur ben ik begonnen met BZN Blue Eyes, gevolgd door Julio Iglesias met Cuero. De volgende in de lijst is Make Your Mind Up van Buckfish.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 Aan de hand van een ervaringsverhaal, van een ervaringsdeskundige en informatie van een organisatie gaan we met elkaar in gesprek. De avonden zijn ook om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Voor meer informatie m.schouten.nl plus.zandvoort.nl of u belt naar telefoonnummer 06 412 75228. 06 412 75228. En het is dinsdag 16 juli van 7 uur s avonds tot 9 uur s avonds. En de locatie pluspunt Zandvoort Noord. In the year 2525. Zeker and Evans. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year around himself and say, Guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, Verfrissend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. was Katy Perry met Roar. Zandvoort krijgt deze zomer honderden extra parkeerplekken ter beschikking. Allereerst heeft de gemeente afspraken kunnen maken met een circuit... waardoor het zanddepot, ook wel P-Noord genoemd, kan worden gerealiseerd. We hebben nu vastgelegde afspraken over het gebruik van het terrein... nadat we al eerder een vergunning daarvoor hadden verleend. Het zanddepot levert ongeveer 200 parkeerplekken op... Daarnaast kan op zomerse dagen worden opgeschaald met nog eens 400 en 1800 parkeerplaatsen door gebruik van de parkeerplaatsen A, B en C van circuit Zandvoort. Ten tweede heeft de gemeente afspraken kunnen maken met de onderneming Gebroeders Paap om op hun terrein zo'n 400 plekken mogelijk te maken. Vanwege de locatie zal daar een shuttlebus worden ingezet om te pendelen naar het centrum. O'Carroll, Niels Sedaka. fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me where was quite young, when I was quite young.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 De zomerse warmte wordt vanaf vandaag alweer verdreven, maar het blijft wel aangenaam qua temperatuur. Met ook op donderdag maximaal tussen de 21 en 24 graden. Stabiel zomerweer wordt het niet, want met een aanvoer over zee blijft de kans op buien iedere dag aanwezig. Toch zullen er ook genoeg droge momenten zijn met ruimte voor de zon. Vrijdag en het weekend lijken voor u wel wat droger en zonniger te verlopen, maar door een westerwind kan het ook weer wat frisser aanvoelen waarbij lokaal de 20 graden nauwelijks wordt gehaald. Pas in een nieuwe week daarna mogen we weer voorzichtig aan zomers weer gaan denken. We to the show. Ah, ah, bedoel eens goed do well. Before you only say it, I know the way you play it. After all those years, I can tell. Mm, mama, mama, mama, mia, looking so good. Dit waren achter en volgens Sloop Zombie van The Beach Boys, gevolgd door Sandra en Andres met Mamma Mia en we gaan door met The Platters, Only You. Oh. zomermaanden geldt voor alle vestigingen van Bibliotheek Zuid-Kennemerland een zomerrooster. In de zomer vieren veel bibliotheekmedewerkers hun welverdiende vakantie. Voor Bibliotheek Zandvoort betekent dit dat de vestigingen van 20 juli tot en met 1 september op maandag gesloten zijn. Het is wel mogelijk om in die dag boeken in een, een van de andere bibliotheken in te leveren. De openingstijden van alle vestigingen zijn te vinden op de website www bibliotheek Piet Veerman, Sailing Home. be instrumentaal van de week. Bernard Stanley Eckerbilk was een Engelse klarinetist in de Dixieland Jazz. Kenmerkend voor hem waren een sikje, een bolhoed, gestreepte vest en zijn volle, vibraatrijke, lager registerklarinet. Hij was ook bekend onder zijn artiestennaam Mr. Elkebulk. Hier is Mr. Elkebulk met Stranger of the Shore. was The Last Seven Days van Gloria. Onze dorpgenote, Fees Landman, 27 jaar oud... is in Studio 21 in Aalsmeer gekozen tot Miss Universe Nederland. In de landelijke finale streden 15 vrouwen om de titel... en Faith kwam als winnaar uit de bus. Ze gaat nu meedoen aan de internationale Miss Universe-verkiezingen in Mexico. De Zandvoortse is een eerste moeder die deze titel behaalt. Dat komt mede omdat de regels zijn veranderd en dat moeders en getrouwde vrouwen tegenwoordig de titel kunnen halen ongeacht hun leeftijd. Veet is 27 jaar, is gelukkig met haar man Marcelino en samen hebben ze een zoontje Ace van 2,5 jaar. Vanaf haar 15e is Veet al actief als fotomodel. Zij werd op straat ontdekt door een modellenscout, zoals het vaak gebeurt. Zes jaar geleden is zij voor de liefde vanuit Almere naar Zandvoort verhuisd. Artiest in het licht. Salvatore Ridder Adamo, artiestennaam Adamo, is een Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. Hij zingt de door hemzelf geschreven chansons voornamelijk in het Frans, maar ook in zijn moedertaal Italiaans en in het Nederlands, Engels, Turks, Spaans, Japans en Duits. In 1947, toen Salvatore drie jaar oud was, verhuisde hij met zijn familie naar het Belgische Gin bij Bergen. Daar zijn vader in de mijnen ging werken. Hij groeide op in het nabijgelegen Jamappas in de buurt van Bergen. Daar werd ook zijn zusjes en broers geboren. Gedurende zijn schooljaren zong hij in de kerkkoor en leerde hij gitaar spelen. In 1960 deed hij voor het eerst mee aan een wedstrijd en won hij. In 1964 was hij de best verkopende artiest ter wereld op de Beatles na. In zijn carrière verkocht hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles. En is daarbij de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Hier is Ademo met Tombe la neige. Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe Sa vie de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. certitude. Le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir. deze week zit er weer op.